Clemens Peters met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Den Haag het officiële programma ter ere van Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima staan klaar om in de glazen koets te stappen... die hen naar de ridderzaal zal brengen. Daar zal de koning voor de zevende keer de troonrede uitspreken. Later vanmiddag biedt minister Hoekstra van Financiën in de Tweede Kamer... het koffertje met de begroting voor het komende jaar aan. In de wijk Transvaal in Den Haag is iemand doodgestoken... op de binnenplaats van een Turks-islamitische stichting. Een man was daar binnengedrongen tijdens een begrafenisplechtigheid... en stak twee mensen neer. Een van hen overleed ter plekke, de ander is naar het ziekenhuis gebracht. Er was mogelijk sprake van een familieveten. De vermoedelijke dader is gevlucht. Het zou gaan om een man van 50 jaar van Turkse afkomst. Hij is kaal, maar heeft wel gezichtshaar. In Canada is de topman van het Nationale Coördinatiecentrum voor Inlichtingen gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van spionage. Volgens het hoofd van de Canadese Nationale Politie zijn veel mensen binnen de organisatie geschokt. De spionage zou ook buitenlandse inlichtingendiensten kunnen raken. Canada is lid van de zogeheten Five Eyes, waarin het land informatie uitwisselde met geheime diensten in de VS, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. In Afghanistan is president Ghani bij een aanslag aan de dood ontsnapt. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst vielen 24 doden. Maar Ghani zelf zou ongedeerd zijn gebleven. De president stond op het punt om een toespraak te houden... toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. De meeste slachtoffers zijn burgers. De Taliban hebben de aanslag inmiddels opgeëist. De landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn... heeft dit jaar alleen nog maar roetveegpieten, meldt de omroep NTR. De pieten zullen dit jaar niet meer volledig zwart worden gesminkt. Ook in het Sinterklaasjournaal zijn geen volledig zwarte pieten meer te zien. De NTR heeft de beslissing genomen in overleg met de gemeente Apeldoorn. Het weer, zon en stapelwolken vanmiddag... met in het noorden nog een enkele bui. Het is een graad of 16.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 www.zfmzandvoort.nl Ladies and gentlemen, welcome aboard Coconut Airlines. We will be flying at approximately 32,000 feet at 800 miles per hour. Refreshments will be served if we take off. Fasten your seatbelts and don't do anything that I wouldn't do.